van 12 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Meer dan 100 migranten zijn in de Italiaanse grensplaats Ventimiglia... met succes de grens naar Frankrijk overgestoken. Ze verrasten daarmee de Italiaanse en Franse grenspolitie. Een aantal asielzoekers renden langs versperringen... naar de Franse grensplaats Menton. De anderen braken door een politiecordon. En sommigen doken in zee en sommigen een paar honderd meter... om in Frankrijk te komen. Vanwege de actie is de bewaking op de Frans-Italiaanse grens verscherpt. Het centrum van Amsterdam stroomt vol voor de Canal die om twee uur begint. De botenparade wordt voor de 21ste keer gehouden en is het hoogtepunt van de Gay Pride. Vanwege de terreurdreiging zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht. Aan de tocht door de grachten doen zo'n 80 boten mee, variërend van grote bedrijven tot kleine homocafés en van een Marokkaanse boot tot een biculturele transgenderboot. boot. In Normandië zijn vannacht 13 doden en 6 gewonden gevallen bij een brand in een bar. In de stad Rouen vierde een groep jongeren een verjaardagsfeest. Toen een vrouw naar binnen kwam met een verjaardagstaart met vuurwerkkaarsen... struikelde ze en vloog het tapijt in brand, zegt de Franse brandweer. In zijn woonplaats Drachten is oud-minister Langman overleden. Had begin jaren 70 de portefeuille Economische Zaken in het kabinet Biesheuvel. Daarna is hij vooral bekend geworden van het Langman-akkoord uit 1998... waarin afspraken werden gemaakt over een miljardensteun aan de noordelijke provincies... om de economische achterstand daar weg te werken. In het noorden overheerst uiteindelijk teleurstelling over de uitvoering van het akkoord... vooral toen de regering besloot af te zien van de aanleg van de Zuiderzeelijn... een snelle spoorverbinding van de Randstad naar Groningen. Harry Langman was 85 jaar. Het weer, eerst nog bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag wordt het overal droog en vrij zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen een paar graden warmer, in de ochtend zon, maar smiddags meer bewolking. Op maandag is het nog redelijk weer, met van tijd tot tijd zon, maar ook een bui. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn...